spoedige start. Lot Lewin met het NOS Journaal. Bij een bom gisteravond 29 doden en 166 gewonden gevallen. Twee bommen ontploften vlak na elkaar in de buurt van het stadion van voetbalclub Besiktas. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken denkt dat het doelwit een bus van de oproerpolitie was. Die was op de been vanwege een wedstrijd eerder op de avond. Onder de dodelijke slachtoffers zijn 27 agenten. Er zijn 10 mensen opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de aanslag. Bij een ongeluk met een tankwagen met olie op een snelweg in Kenia zijn volgens Keniaanse media zeker 30 doden gevallen. De bestuurder van de tankwagen verloor waarschijnlijk de macht over het stuur en knalde tegen een andere auto aan. De wagen vloog daarna in brand, gevolgd door een explosie waardoor een enorme vuurzee ontstond op de snelweg. De AK-partij van de Turkse president Erdogan heeft een wetsvoorstel ingediend om de grondwet aan te passen. Als het parlement de voorstellen goedkeurt wil de regering er een referendum over houden. In het voorstel staat dat de president meer macht krijgt. Hij zou dan zelf zijn ministers kunnen kiezen en zelf de wetten aanpassen. Ook zou het mogelijk worden voor de president om nog twee termijnen van vijf jaar te dienen. Erdogan zou dan tot 2029 president kunnen blijven als hij verkiezingen blijft winnen. Treinreizigers krijgen vandaag te maken met de grootste veranderingen op het spoor sinds 2007. De nieuwe dienstregeling van de NS gaat in en er worden vier nieuwe sprinters in gebruik genomen om de drukte op het spoor op te vangen. Vanaf een groot aantal stations gaan meer treinen rijden en op een aantal trajecten wordt de reistijd korter. En dan nog voetbal. PSV heeft gisteravond in de eredivisie met 1-0 gewonnen van Go Ahead Eagles. Bij PEC Zwolle tegen Willem II werd niet gescoord, daar werd het 0-0. Heerenveen won moeizaam van Excelsior met 2-1. En NEC heeft thuis gewonnen eh, van met 3-0 van ADO Den Haag. En dan het weer. Het klaart op en overdag breekt de zon zo nu en dan door. In het noorden kan nog een enkele bui vallen.